Het zou gaan om een Nederlands echtpaar dat in Haiti was om een adoptiekind op te halen. Eerder waren in dezelfde ruimte van het hotel al de paspoorten van het stel gevonden. De dood van het tweetal is nog niet bevestigd door het ministerie van Buitenlandse Zaken. In het hotel Villa Therese verbleven op het moment van de aardbeving nog meer Nederlanders. Het ministerie zei eerder vanmiddag dat er nog altijd 18 Nederlandse vermisten zijn... en dat er vooral bezorgdheid is over het lot van 9 van hen. In Haiti kost het hulpverleners nog steeds heel veel moeite om hulpgoederen bij de slachtoffers van de aardbeving te krijgen. Doordat de infrastructuur is verwoest, is het moeilijk de hulpgoederen van het vliegveld van Port-au-Prince naar de burgers te krijgen. Volgens een woordvoerder van de VN in Genève is de aardbeving in Haiti daardoor een grotere ramp dan het tsunami in 2004. Haiti zegt dat volgens officiële cijfers nu 20.000 doden zijn geborgen. De premier van het land verwacht dat het dodental op minstens 100.000 zal uitkomen. Het Rode Kruis gaat uit van 45.000 tot 50.000 doden. Het aantal Afrikanen dat illegaal de Spaanse kust weet te bereiken is vorig jaar bijna gehalveerd. Een kleine 7300 illegale immigranten wisten met hun bootjes in Spanje te komen, heeft de minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. Vooral op de kusten van de Canarische eilanden kwamen minder illegale aan. In vier maanden van 2009 kwam er zelfs niet één bootje. De afname van het aantal immigranten heeft volgens de minister te maken met de economische crisis en de intensievere controles in het kustgebied.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 Leuk dat je nog steeds luistert naar de Euro Breakdown. Mijn naam is George van Dam en tot aan 5 uur ben ik dus bij je met de 40 beste platen van Europa. We hebben al een hele rit gehad. We gaan op weg naar de laatste 15. Die gaan we bijna allemaal draaien, de laatste 15. Dus eh, ga er lekker voor zitten, want de hits knallen weer je speakers uit hier op vrijdagmiddag. Deze week in de lijst 20 stijgers, 1 blijven, 17 dalers en 2 nieuwe binnenkomers. Pixelot Boys and Girls na 12 weken en Michael Jackson This Is It na 8 weken verlaten de lijst. Er wordt ingenomen door Mary J. Blige, I.M. en Alexander Burke met Bad Boys. Snel stijgen hebben we ondertussen ook al gehad. IAS met Replay stijgt 11 plaatsen. De Sugar Babes Cat Sexy zakken de 11 en daarmee het snelst van allemaal. Lady Gaga, EE Nothing Else, IKC 16 weken lang staat zij alweer in de lijst van Europa. Kijken we even achterom naar de datum 15 januari zien we in 2006 Jelle Klaassen die als 21-jarige debutant het kampioenschap eh, van Lakeside wint. Hij verslaat hierbij Raymond van Barneveld met 7-5 en is hiermee de jongste speler die ooit de Lakeside wint. En een vliegtuig met 155 passagiers dreigt direct na het opstijgen te crashen in New York. Ten gevolge van aanvaring met vogels.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 I'm kinda busy. just didn't know what to do. is de Euro Breakdown hier op CFM. Hoorde je Jason Derulo, What Did You Say? Vijf weken lang in de lijst van Europa. Vorige week nog op 19, deze week omhoog naar nummer 13. Zometeen hebben we weer eh, het shownieuws waarin een eh, onthulling van Kaisha, de zangeres die we nu natuurlijk kennen van eh, TikTok. Onder andere ook nieuws over Coldplay en over wie kent haar nog ondertussen. Nel Veerkamp is weer in het nieuws geraakt. Eerst krijg je van mij nog de nummer 12, ook vijf weken in de lijst. De samenwerking met Timbaland, Nelly Furtado, Show Shine, The Morning After Dark. De vraag is wie begint er natuurlijk deze plaat? Wie van de drie doet het? The Morning After Dark alweer vijf weken. Go Timbo! sleep when comes the night. But every time I snap my fingers, I switch back into the light. My moon belongs to your sun. Your fire is burning my mind. Is it love or is it lust? So Shy aan de top van de muziekindustrie moeten eh, gaan brengen. Het is de eerste plaat die ze uitbrengt in Europa, maar ik ben nou al fan van de samen met Timbaland en Nelly Furtado, The Morning After Dark. Ik zei net al shownieuws onder andere iets met Kesha, want die heeft een rare voorval opgebiecht. De TikTok-zangeres zei ooit in de kast van Paris Hilton te hebben overgegeven. Dat alles gebeurde tijdens een feestje bij de hotel erfgenaamd Thuis. Hilton en Keisha moeten elkaar jaren geleden tijdens opnames in het huis van Keisha over de Simple Life. Jaren later, toen Keisha inmiddels een hit op zak had, ontmoetten de twee elkaar weer op een feestje bij Hilton thuis. We waren allemaal aan het dansen en ik werd ontzettend enthousiast, ligt de zangeres toe. Hilton blijkt niet... Eh, ja, ik wist niet dat ze over heeft gegeven in Macas, zegt Hilton. als je dit leest, Keisha, ik ben niet boos, vertelt Paris aan het Amerikaanse Live en Style. Je hebt gewoon niet zoveel lol. Het is al goed zo. De enige die waarschijnlijk boos is, dat was natuurlijk de schoonmaakster die het daarna weer heeft moeten opruimen. Nieuws ook over Nel Veerkamp, die is namelijk opgenomen in het ziekenhuis. De 82-jarige bekend van de reality soap De Veerkampjes komt met een bacterie in haar longen. Haar dochter Henny heeft dit aan SBS Show News bevestigd. Nelly ligt al een eh, week in het ziekenhuis en heeft het heel erg benauwd. Momenteel wordt Nel behandeld met een antibiotica-kuur. En Coldplay is ook weer eens in het nieuws gevallen. Het is voor de vierde keer aangeklaagd, namelijk wegens plagiaat. Dit keer beweert een eh, onbekende producent dat de Britten hits Yellow Clocks and Trouble gestolen zouden hebben. Producer eh, Sammy Lee Smith stapte woensdag naar de rechter in Los Angeles, schrijft entertainment website TMC. Smith, die zich nog onbekend maar zeer getalenteerd noemt, beweert dat hij de drie hits heeft geschreven. Coldplay zou de nummers gestolen hebben, maar over hoe de Britten dat hebben gedaan zegt Smit helemaal niks. De producer eist dat Coldplay per direct stopt met spelen van Yellow, Clocks en Trouble. Enkele van hun grote hits dus. Ook eist Smit een schadevergoeding. Het bedrag wat hij eist dat is nog onbekend. Coldplay heeft ervaring met claims van plagiaat. De band werd in 2008 twee keer aangeklaagd. Een band en een gitarist beweren dat ze verantwoordelijk waren voor Coldplay Monzit Viva La Vida. Vorig jaar claimde ook Cat Stevens dat Coldplay delen van zijn nummer gekopieerde voor Viva La Vida. En Stevens die vergaf toen de Britten wel netjes gewoon plagiaat, zodat ze het nummer konden blijven maken. Tot zover het shownieuws tot dit moment. Wij gaan verder op weg naar de nummer 1 van Europa. Eerst moeten we nog even een brugje maken richting de top 10. En dat doen we met de nummer 11. Die is in handen van Jamie Collum. I'm all over it. hello innocence. Though it seems like we've been friends for years, and I'm finishing how I wish. Samen met Jamie Collum werd het alweer 8 minuten voor half 5. Tijd om even een overzichtje te maken. Nummers 20 tot en met 10 krijg je van me. Op nummer 20 Rihanna met Hart. Eh, haar tweede week van 29 gaat ze omhoog naar nummer 20. JC, Lil John en Sean Paul, Do You Remember? 8 plaatsen winst in de vierde week. Britney Spears met 3 verdubbelt haar positie. Van 9 gaat ze naar 18. Dat alles in de tiende week. Beyoncé met Radio 12 weken in de lijst. Vorige week nog op 8, deze week op 17. Vorige week op 17, deze week op 16. Lady Gaga, Bad Romance, 8 weken in de lijst. Lady Gaga maar nu samen met Beyoncé met telefoon. Ze 9 eh, plaatsen gaan ze omhoog, dat alles in de vierde week. Whitney Houston, de Million Dollar Bill, is een beetje over. 15 weken staat ze in de lijst, van 5 zak naar 14. Jason Derulo, What Did You Say? 5 weken in de lijst, van 19 omhoog naar 13. Timberland, Nelly Furtado en So Shine, The Morning After Dark. Wat een plaat is dat. Vijf weken in de lijst. Van 22 gaan hun omhoog naar nummer 12. Jamie in net I'm All Over It. Ook een mooie, mooi nummer wat hij weer gemaakt heeft. Zes weken in de lijst van 15 omhoog naar nummer 11. De nummer 10 die slaan we deze week over. Drie plaatsen verliezen in de negende week voor september. Because I Love You. De vraag is wie staat er dan op nummer 9? Nou, de plaats stond vorige week nog op 11 natuurlijk over de single van David Guetta, One Love. Zeven weken in de lijst en van 11 dus omhoog naar nummer 9.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 Sun coming to shine on the occasion. Hey, sophisticated lady. Oh, you got it. Oh, you got it. Nou, vrijdagmiddag hoorde je de geweldige single van Jason Mraz, Butterfly. Baby, you got it all. Zes weken lang alweer in de lijst van Europa. Van 10 gaat hij omhoog naar nummer 8. ZFM, Westkust, weerbericht. Vanmiddag zal het met een zwakke wind nog zo'n 2 graden worden. Vanavond en de komende nacht is het dan wisselend bewolkt, maar blijft wel droog. Er waait een overwegend matige zuid- tot zuidoostelijke wind. De temperatuur daalt daardoor naar min 5 graden. Morgen neemt de wolking weer toe, maar het blijft tot tegen de avond wel droog. De wind waait uit zuidoosten is aan zeekrachtig. De temperatuur stijgt naar een maximale 2 graden boven het vriespunt. Zaterdagavond en zondagnacht valt enige tijd wat regen. Mogelijk wordt de regen nog voorafgegaan door natte sneeuw. De zevige zuid- tot zuidoostelijke wind die neemt flink in kracht af en draait naar het westen. De temperatuur stijgt daardoor naar 2 eh, graden boven het vriespunt. Eh, zondag zal het weer eh, flink gaan dooien, want de temperatuur stijgt naar waardes van rond de 4 graden. Verder heeft de bewolking de overhand, maar de kans op regen is wel eh, klein. De wind waait uit west tot noordwest en is overwegend matig van kracht. Zondagavond en maandagnacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en flinke opklaringen. Het blijft droog en er waait een overwegend matige west tot noordwestelijke wind. Ik heb twee files voor je van de ANWB op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Knoop het Raasdorp en Knoop het Velsen. Daar staat 2 kilometer. En nog eentje op de A10, de ring van Amsterdam, de Nieuwe Meer. Richting Koenplein, tussen de afrit Haarlem en Knoop het Koenplein. Daar staat 2 kilometer aan auto's achter elkaar. Het ritme van Zandvoort. Zandvoort. C Short van Dam. verder met de nummer 7. Zeven weken in de lijst Sherlock Hall Fight for This Love van 14 naar 7. Can you get hurt. Is it better, is it worse? Are we sitting in reverse?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 Joe Mayer. Maar Who Says komt aandacht dicht in de buurt. Zeven weken lang alweer in de lijst van Europa. Vorige week stond hij nog op nummer 12. Deze week gaat hij omhoog naar nummer 6. En we gaan als een speer door nog vijf platen te gaan. Eén daarvan dat is Snow Patrol. En denk Snow Patrol die stond vorige week bovenaan. Die stond inderdaad vorige week bovenaan. Maar in een achtste week zakken ze toch weer weg naar beneden. Van de nummer 1 zakkend naar de nummer 5 positie. Wat dus betekent dat we in ieder geval een nieuwe nummer 1 hebben. Welke plaat dat is, dat hoor je natuurlijk even voor 5 uur pas. Dan laten we nog één zitten blijven in de nummers 2, 3 uh, of 4. Running out of ways to make you see I want you to stay here beside I won't be okay and I won't pretend I am. So just tell me today take my hand. Please take my hand. Please take my hand. Please take my hand. time sake, dear. For God's sake, dear. For God's sake, dear. For God's sake, dear. klok van 5 uur die uh, tikt rustig aan verder. Meteen betekent dat we Snooptool even laten liggen en gaan kijken naar... de Uh... Hoe en wat in de Nederlands top 40. Twee nieuwe binnenkomers al daar. Eén daarvan is Rio met Serenada op 34. En de hoogste is op nummer 29. Ias met Replay. Nummer 10 is er voor Lady Gaga. Bad Romance. No Surrender van Keen stijgt ook op plek van 10 naar 9. Russian Roulette Rihanna van 12 naar 8. Vorige week op 8, deze week naar 7. De Black Eyed Peas Meet Me Halfway. Anouk met A Woman blijft staan op nummer 6. Nummer 5, Snow Patrol Just CS blijft ook staan. 15 weken lang al in de lijst en nog steeds in die top 10. Empire State of Mind, JC en Alicia Keys. 13 weken in de lijst blijven zitten op nummer 4. Kaisha met TikTok, 12 weken in de lijst blijft zitten op nummer 3. Een bootje bakpauw van de Opposites. Blijft zitten op nummer 2. Vijf weken lang in de lijst ondertussen. De Fireflies van Old City. Blijft zitten op nummer 1. Zeven weken lang staan zij in de lijst. Geen wijzigingen dus helemaal boven in de top van de Nederlandse top 40. Your Breakdown is dat wel even anders. Want de enigste zittenblijver die we ook maar hebben vinden we op nummer 4.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 Zes weken lang staan ze alweer in de lijst van Europa. Vorige week stonden ze daarmee nog op nummer 6. Deze week halen ze daar de helft van af en gaan ze naar nummer 3 toe. En vorige week op nummer 3 en deze week dus een plekje winst. Deja Vu, zo heet de single van Ina en Bob Taylor. Zes weken lang in de lijst van Europa, deze week van drie naar nummer twee. haalden net niet de bovenste twee met z'n tweeën. Ina en Bob Taylor, Deja Vu. Tweede plek bezetten ze deze week. Owl City Fireflies op 3. De Black Eyed Meet Me Halfway op 4. En Snow Patrol vorige week nog de beste plaat van Europa. Deze week moeten ze genoegen nemen met een nummer 5 positie. En wat is dan de beste van Europa? Het loont inderdaad om liedjes te maken over geweren. Hadden we al Madonna met Revolver nu Rihanna met Russian Roulette. Tien weken lang alweer in de lijst van Europa. En ze stijgt van 2 naar 1.